met het NOS Journaal. De winkels van boekhandel Selectie worden uitbetaald. De betalingen en de bevoorrading waren een paar dagen opgeschort vanwege het dreigende faillissement. Volgens de bewindvoerder is een oplossing voor de noodlijdende winkelketen nabij. Al wil hij nog niet zeggen of en door wie Selectis wordt overgenomen. De Arabische nieuwszender Al Jazeera zendt de beelden die de Franse terrorist Mohamed Mera in Toulouse heeft gemaakt niet uit. Gisteren werd bekend dat Mera, die zeven mensen doodschoot, beelden van zijn daden naar de Franse redactie van Al Jazeera heeft gestuurd. Volgens de zender voegt video geen nieuwe informatie toe aan de zaak en voldoen de beelden niet aan de ethische code van Al Jazeera. De Franse president Sarkozy deed eerder vandaag al een dringende oproep aan tv-stations om de beelden niet uit te zenden. Syrië gaat akkoord met het vredesplan van bemiddelaar Kofi Annan. Dat heeft de oud-VN-chef en gezant voor Syrië bekendgemaakt. Het plan is bedoeld om stap voor stap tot een oplossing te komen voor het bloedige conflict. De kern is een staakt het vuur onder toezicht van de Verenigde Naties. Om te beginnen moeten strijdende partijen elke dag twee uur de wapens neerleggen voor het verzorgen van gewonden en het brengen van hulpgoederen. Annan noemt het aanvaarden van het vredesplan door Syrië een belangrijke eerste stap. De val van de sluisdeur in het Twentekanaal bij Eefde in januari is veroorzaakt door een constructiefout. Uit onderzoek van TNO blijkt dat een draadstang aan de noordzijde van de hefdeur is bezweken. Volgens TNO waren kabels en kettingen niet goed uitgelijnd, waardoor de kracht daarop niet gelijk werd verdeeld. De fouten zijn inmiddels hersteld. Rijkswaterstaat heeft bij andere sluisdeuren geen constructiefouten ontdekt. Het weer zonnig. Het is vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en het blijft droog. Wel staat er morgen iets meer wind. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file bij Dorp 4 kilometer. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 4. A13 van Den Haag naar Rotterdam voor de afrit Berk naar Roderijs 2. A15 vanuit Europoort tussen de afrit Brielen en Spijkenisse 5. Verderop tussen knooppunt Benelux en knooppunt Vaanplein 5. Dan de A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 2.